René van Brakel met het NOS-journaal. 355 mensen die betrapt zijn in alcoholslot. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen moet eerst een aantal kritische vragen beantwoorden van de Raad van State. In afwachting daarvan worden de sloten niet geplaatst. Het slot kwam een opspraak nadat het gerechtshof in Den Haag bepaalde dat mensen niet een straf kunnen krijgen en een alcoholslot. Bij zo'n slot moet er eerst worden geblazen voor de motor start. De identificatie van slachtoffers van vlucht MH17 gaat gestaag door. Deze week zijn opnieuw tien slachtoffers van de rampvlucht geïdentificeerd. Het gaat om zeven Nederlanders. Een team van specialisten dat bezig is met de identificatie... denkt dat het nog enige tijd kan duren voordat het werk klaar is. Van de 298 inzittenden van de rampvlucht zijn er inmiddels 272 geïdentificeerd. De tv-zender NPO 3 mag blijven bestaan van het kabinet, maar de omroepen zelf moeten hervormen. Het kabinet heeft ingestemd met de toekomstplannen voor de publieke omroep, maar wat die precies zijn wordt maandag pas duidelijk. Het is al wel bekend dat de publieke omroep 50 miljoen euro minder krijgt, bovenop de bezuiniging van 200 miljoen die eerder al was duidelijk was geworden. Zwarte pieten die meedoen aan de Sinterklaas-intocht in Amsterdam zien er anders uit dan voorgaande jaren. Burgemeester Van der Laan laat weten dat ongeveer een kwart van de pieten alleen roetvegen krijgt en niet helemaal zwart worden geschminkt. Ook verdwijnen de oorringen en de dikke rode lippen bij alle pieten. Dat schrijft de burgemeester in een toelichting op de vergunning voor de intocht. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en het koelt af tot 10 graden. Morgen schijnt de zon af en toe. Eerst vallen er enkele buien langs de kust, later ook landinwaarts. Het wordt ongeveer 17 graden. Zondag is het eerst droog, later neemt de bewolking toe... en in de avond volgt vanuit het zuiden regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Het is nog vrij druk in het midden van het land. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat file tussen Blaricum en de afrit Bunschoten. 9 kilometer. Richting Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen 11.